Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Albergen wordt opnieuw geprotesteerd tegen het asielhotel. Volgens RTV Oost lopen er zo'n 400 mensen een protestmars door het Overijsselse dorp. Alle demonstranten hebben een omgekeerde vlag meegekregen om te laten zien dat ze boos zijn op de politiek. Vorige week maakte de staatssecretaris bekend dat er een asielzoekerscentrum komt in een leegstaand hotel in Albergen. Voor veel inwoners kwam dit als een verrassing. Ze zijn boos en protesteren nu bijna iedere dag tegen de opvanglocatie. Heftig nieuws uit Turkije. In de stad Derk is gisteravond een vrachtwagen ingereden op een groep mensen. Er zijn daarbij, volgens de hulpdiensten, 20 mensen omgekomen en 26 mensen gewond geraakt. Door een technische fout kon de vrachtwagen geen vaart minderen. En dit hoor je vanmiddag niet op Lowlands. Het Noord-Nederlands Orkest zou vanmiddag optreden op Lowlands... maar ze zijn last afgebeld vanwege logistieke problemen. De Belgische artiest Romay treedt vanavond op... en vannacht ging het mis bij de opbouw van zijn podium. Daardoor zijn er tijdsproblemen ontstaan. De 160 orkestleden stonden allemaal klaar om naar het festival te gaan... maar konden uiteindelijk hun instrumenten thuis laten. En een hoop scholieren moet mogen morgen weer met een zware boekentas vertrekken richting school voor de eerste schooldag. Regio Midden is na zes weken zomervakantie weer als eerste aan de beurt. Om te zorgen dat nieuwe brugklassers helemaal ready zijn, hebben deze ouderejaars een aantal bruggertips. Onze grootste tip voor de middelbare school is dat je lekker jezelf moet zijn. Ja, want als je iemand anders gaat spelen, dan hou je het echt niet je hele schooltijd vol. En je kan maar beter jezelf zijn, zodat je meteen de leukste vrienden aantrekt. Ga nooit op de grond zitten in de pauze. Al is er geen plek waar je kan zitten. Mijn tip is om je niet te schamen voor de onzekerheid. Elk brugger is onzeker. Volgende week viert Regio Noord de laatste vakantieweek... en daarna is Zuid aan de beurt om de schooltassen weer in te pakken. Het weer, vanmiddag is er wat bewolking, maar het blijft droog. Het is 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.